5 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Voetbalbond KNVB gaat discriminatie in het amateurvoetbal apart registreren. Dat schrijft het NRC. Tot nu toe werd dit niet apart bijgehouden, maar als grensoverschrijdend gedrag gezien. Met de aparte registratie hoopt de bond een beter zicht te krijgen op notoire overtreders en deze beter aan te pakken. Spelers kunnen gestraft worden door de terugcommissie. Teams of zelfs een hele club kan uit de competitie worden gehaald. De prijzen in het openbaar vervoer zijn de afgelopen tien jaar meer gestegen dan de kosten van autorijden. Volgens het CBS namen de kosten voor een eigen auto met 25% toe. In diezelfde periode werd het OV 30% duurder. De stijging in het OV komt vooral door duurdere taxi- en busritten. Ook de BTW-verhoging van begin dit jaar pakt negatief uit voor het openbaar vervoer. De marechaussee heeft drie inklimmers aangehouden op de veerboot van Hoek van Holland naar het Engelse Harwich. De drie zouden illegaal aan boord zijn geklommen. De marechaussee hield de ferry aan de kade en begon een zoekactie met honden en boten. De mannen die een Marokkaanse identiteit hebben werden op het schip gevonden en zijn aangehouden. Ze hadden zich verstopt tussen geparkeerde vrachtwagens. De veerboot is uiteindelijk met ruim twee uur vertraging alsnog naar Engeland vertrokken. Orkaan Dorian is als zeer zware orkaan aan land gegaan op de Bahama's. De wind bereikte snelheden tot 300 km per uur. Bomen en auto's zijn omgewaaid, kaders en gebouwen raakten beschadigd. Ook zijn veel elektriciteitsmasten omvergewaaid. Verwacht wordt dat de orkaan de komende dagen nog voor veel overlast gaat zorgen. Op sommige plaatsen wordt een meter regen verwacht. Veel mensen hebben zich teruggetrokken in schuilplaatsen... en vrijwel alle toeristen zijn vertrokken... Na het passeren van de Bahama's zal Dorian richting Florida trekken. De kustgebieden van Georgia en Florida worden inmiddels ontruimd. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In de ochtend kan er in het noorden en het midden van het land een bui regen vallen.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 you tell me is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a and the light that you shine can't be seen? the glue on the grave. Dit, is ZFM. ZFM. Stand up like a soldier, baby.